Eefje Kunnen met het NOS-journaal. In Venlo gekomen. Het luchtalarm is in de buurt afgegaan. Mensen wordt geadviseerd om uit de rook te blijven. De brandweer is met groot materieel uitgerukt voor de brand in Venlo. Een oud-adviseur van de Amerikaanse president Trump heeft verklaard... dat hij samen met voormalig campagneleider Paul Manafort de wet heeft overtreden... Hij verklaarde onder Ede dat ze samen tientallen miljoenen verdienden met lobbywerk voor pro-Russische politici in Oekraïne. Ze storten het geld op buitenlandse rekeningen om belasting te ontwijken. De fraudezaak is onderdeel van het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Gates en Manafort werkten in 2016 samen in het campagneteam van Trump. Saudi Airlines vliegt niet meer naar Toronto. Alle vluchten van Saoedi-Arabië naar Toronto zijn geschrapt. Het is een nieuwe stap in het conflict tussen de landen. Dat ontstond vorige week toen de Canadese minister van Buitenlandse Zaken een oproep deed aan Saoedi-Arabië om gearresteerde burgerrechtenactivisten vrij te laten. Volgens Saudi-Arabië moet Canada zich niet bemoeien met interne aangelegenheden en krijgen activisten een eerlijk proces. Saudi-Arabië zette als reactie gisteren al de Canadese ambassadeur het land uit. Vier tieners worden niet vervolgd voor de dood van een man van 65 uit Valkenburg. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. De jongens kregen vorig jaar ruzie met de man. Het liep uit op een vechtpartij waarbij de man niet goed werd en viel. Hij overleed later in het ziekenhuis. Uit sectie blijkt dat er geen direct verband is tussen de vechtpartij en de dood van de man. Mogelijk overleed hij aan hartfalen. Het weer, vrij helder en warm. De minima liggen tussen 15 en 20 graden. Komende dag veel zon. De temperatuur loopt snel op. Het wordt 30 tot 37 graden. In de middag meer stapelwolken en s'avonds kans op regen en onweer.